Joran heeft volgens Amerikaanse media tegen de moeder van Natalie Holloway gezegd dat hij informatie heeft over de spoorloos verdwenen Amerikaanse. Holloway verdween vijf jaar geleden na een avond stappen op Aruba. Ze zou met Joran zijn meegegaan waarna ze verdween. In ruil voor 250.000 euro zou Joran willen zeggen waar haar lichaam ligt. Amerikaanse media melden ook dat Joran al een deel van het geld zou hebben gekregen. Van der Sloot werd gisteren opgepakt in Chili vanwege een andere zaak. De autoriteiten zouden hem zo snel mogelijk willen uitleveren aan Peru. Daar wordt hij gezocht voor de moord op een 21-jarige vrouw afgelopen zondag. Ze is de dochter van een Peruaanse zakenman en autocoureur... en werd doodgevonden in een hotelkamer in Lima. Die kamer stond op naam van Van der Sloot. Bij een brand in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh... zijn zeker 104 mensen om het leven gekomen... De brand ontstond in het dichtbebouwde gedeelte van de stad toen een transformatorhuisje ontplofte. Het vuur verspreidde zich razendsnel over zo'n 20 woonblokken. Gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen. Door de smalle straatjes in Dhaka is het moeilijk voor de hulpdiensten om de getroffen wijk te bereiken. De Duitse bondskanselier Merkel eist een groot gezamenlijk onderzoek naar de Israëlische actie tegen het hulpconvooi voor Gaza... Merkel wil dat de Europese Unie het onderzoek samen uitvoert met de Verenigde Naties, Rusland en de Verenigde Staten. Maandag kwamen negen mensen om het leven toen Israëlische commando's het konvooi tegenhielden. De schepen mochten niet verder vanwege de Israëlische zeeblokkade voor de Gazastrook.